Het gebeurde in de buurt van de stad Perpignan in Zuid-Frankrijk. Spoorwegovergang in Zuid-Frankrijk staat bekend als gevaarlijk. Er zijn vaker ongelukken gebeurd. Op het jaarlijkse atletiek gala is Daphne Schippers koninklijk onderscheiden. Ze mag zich vanaf nu ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Bovendien is ze voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot atlete van het jaar. De 25-jarige Schippers verdedigde afgelopen zomer in Londen met succes haar wereldtitel op de 200 meter en ze werd derde op de 100 meter. Bij de mannen werd polstokhoogspringer Menno Floon gekozen tot atleet van het jaar. Het weer, op een enkele plek kans op een winterse bui. Het koelt af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. Morgen vooral in het zuiden kans op regen. Verder ook af en toe zon. Het wordt een graad of vijf.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 Even kunnen met het NOS Journaal. Op het jaarlijkse Atletiek Gala is Daphne Schippers koninklijk onderscheiden. Ze mag zich vanaf nu ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Bovendien is ze voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot atleten van het jaar. De 25-jarige Schippers verdedigde afgelopen zomer in Londen met succes haar wereldtitel op de 200 meter en ze werd derde op de 100 meter. Bij de mannen werd polstok-hoogspringer Menno Vloon gekozen tot atleet van het jaar. In Maastricht is een verdachte opgepakt in verband met twee steekpartijen. Een man werd gisteravond doodgestoken tijdens een vechtpartij. Kort daarna werd verderop een vrouw gedood. Ook raakten drie mensen gewond. Over de aanleiding van de steekpartijen kan de politie niks zeggen... maar er wordt niet gedacht aan terrorisme. Daarop zou door buitenlandse media zijn gehind... Premier Rutte gaf op een EU-top in Brussel een reactie op wat er in Maastricht is gebeurd. Ook hij benadrukte dat er geen sprake is van terroristische motieven. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben boven Syrië lichtkogels afgevuurd om Russische toestellen af te schrikken. Volgens het Pentagon omdat de Russen in een deel van het luchtruim vlogen waar ze niet mochten komen. Rusland ontkent dat en zegt dat de twee